uur. Manning Zampersen met het NOS-journaal. Twee Amerikaanse ministers brengen vandaag een bezoek aan Kiev, zegt de Oekraïense president Zelensky. Het zou gaan om minister Blinken van Buitenlandse Zaken en minister Austin van Defensie. Het Witte Huis wil niet reageren, waarschijnlijk om veiligheidsredenen. Zelensky hoopt dat de VS meer wapens wil leveren. In het noorden van Japan zijn zeven opvarenden gevonden van de toeristenboot die daar in de problemen was gekomen. Volgens lokale media lagen ze bewusteloos in het ijskoude water. Het lot van de 17 andere opvarenden is niet bekend. De Japanse kustwacht zoekt nog steeds met onder boten en vliegtuigen. Gisteren meldde de bemanning dat het schip begon te zinken. Het was op dat moment slecht weer. Bij de beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen wordt vandaag rekening gehouden met een lage opkomst. Bij de eerste ronde kwam twee weken geleden een kwart van de kiezers niet opdagen. De strijd gaat tussen de radicaal-rechtse Marine Le Pen en zittend president Macron, die voorstaat in de peilingen. De wilde staking van het KLM-bagagepersoneel heeft ook vandaag nog gevolgen voor Schiphol. De luchthaven waarschuwt dat het extra druk zal worden. Een deel van de vluchten die gisteren niet door konden gaan zijn omgeboekt naar vandaag. Voor de kust van Tunesië zijn vier migrantenboten gezonken. Twaalf mensen zijn omgekomen, tien opvarenden worden vermist. Bijna 100 mensen zijn gered. De migranten zouden op weg zijn geweest naar Italië. In Frankrijk is Paris Saint-Germain voor de tiende keer landskampioen geworden. Een 1-1 gelijkspel tegen Lens was daarvoor voldoende. In Duitsland heeft Bayern München voor de tiende keer op rij de landstitel veroverd... dankzij een overwinning op Borussia Dortmund. Het weer, eerst veel zon in de loop van de dag in de binnenland stapelwolken... met lokaal kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Vanaf morgen wordt het een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 4 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging.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 I need it, I cannot deny don't see something for my eyes only. You know emoji, got emoji. Ah, you know emoji. Got my hands on it. Show me a little bit. I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night, I'm still up, I'm still trying to decide. Should I drink up, smoke up? I need some freedom, freedom I uh, in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom.